Uur. Zit van der Linde met het NOS-journaal. De politie heeft gisteravond een lichaam gevonden in de Nieuwe Maas bij Krimpen aan den IJssel. Onder meer een politieschip en een schip van de havendienst werden ingezet om het lichaam te bergen. Het is niet duidelijk hoe de persoon in het water is beland. Ook over de identiteit is niets bekend. In Turkse steden zijn gisteravond duizenden mensen de straat op gegaan... uit protest tegen de arrestatie van de burgemeester van Istanbul. Imamoglu werd gisteren samen met 100 anderen opgepakt. De burgemeester wordt, wordt onder meer verdacht van omkoping, fraude... en leiding geven aan een criminele organisatie. Zijn aanhangers noemen de arrestatie politiek gemotiveerd... en gebaseerd op verzinsels. Imamolu is een belangrijke politieke rivaal van president Erdogan. Ondanks een demonstratieverbod waren er onder meer in Istanbul, Izmir en Ankara betogers op de been. In Frankrijk zijn 35 militairen gewond geraakt bij een botsing tussen vier bussen. De bussen kwamen in een kettingbotsing met elkaar op de snelweg net buiten Parijs. Volgens de brandweer remde de voorste bus om onbekende reden en konden de anderen niet meer op tijd stoppen. In totaal zaten er zo'n 100 kadetten in de bus. Volgens Franse media waren ze op weg terug van een training. Ook een automobilist raakte gewond. Techbedrijven Apple en Alphabet, het moederbedrijf van Google, hebben Europese wetgeving overtreden. Volgens de Europese Commissie geeft Google eigen diensten voorrang in de zoekmachine... en sluit de apparaten van Apple niet goed aan op andere merken. De commissie legt de Amerikaanse bedrijven nog geen boete op, maar ze moeten wel veranderingen doorvoeren... President Trump heeft eerder gedreigd met importheffingen... als Europa de techbedrijven boetes oplegt. Het weer, minima tussen de 0 en 4 graden. De komende dag enige bewolking, maar vooral veel zon.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 to begin, to You work all week long. You work your fingers to the bone. Friday's at an end. I can't wait for Saturday to begin. To begin, I'm gonna have myself some fun, fun, fun. myself some fun, fun, fun, fun.